naar over op de bergen in de zon. We willen hier wel langer blijven, oh ik wou het het maar kon. Nu de apres we gaan sneeuwballen gooien. Het is alweer een jaar geleden, van de pistes naar beneden. Want we zijn weer in ons mooie land. Ja, hier gaat het echt gebeuren, niemand loopt hier ook te zeuren. Want we feesten en we gaan er tegenaan gaan zingen, wij gaan skiën en ook springen in Tirol weer op vakantie. Ik pak sneeuw is de garantie. Met de skilift weer naar boven op de bergen in de zon. We willen hier wel langer blijven, oh ik laat het er maar komen. Eerst wat skiën in de kroeg en daarna door sombra